Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op een universiteit in de Amerikaanse staat North Carolina... zijn zeker twee mensen doodgeschoten. Vier mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het is niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Volgens de politie lijkt het erop dat hij alleen handelde. De politie is nu op het complex van de universiteit in de stad Charlotte... op zoek naar studenten of medewerkers die zich hebben verscholen. 1-0-overwinning van Ajax bij Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League is een prima uitgangspositie, vindt de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Hij zei wel dat het volgende week bij de return in Amsterdam beter moet. Ajax won in Londen door een doelpunt van Donny van der Beek. Die was niet tevreden over de tweede helft. We hebben daarin niet ons eigen spel gespeeld, zei hij. We hadden er meer uit kunnen halen. Kinderopvangorganisatie Berend Botje gaat vanaf 1 juli kinderen wegsturen... die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Dat heeft de organisatie laten weten aan de ouders. Berend Botje is daarmee de eerste die kinderen wegstuurt. Er zijn al kinderdagverblijven die kinderen vooraf weigeren. Het weigeren van niet ingeënte kinderen is nu verboden... maar er ligt een wetsvoorstel om dat wel toe te staan. De Venezolaanse president Maduro was afgelopen dag van plan om zijn land te verlaten... na de oproep van oppositieleider Guaido om hem te verdrijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd tegen CNN. Volgens hem wilde Maduro naar Cuba. Hij zei dat het vliegtuig van Maduro al klaar stond... maar dat de president op aandringen van Rusland toch in Venezuela bleef. Na de oproep van Guaido ontstonden confrontaties tussen het leger en de oppositie. Daarbij vielen tientallen gewonden. Het weer. Vannacht opklaringen en in het zuiden kans op mistbanken. In de ochtend bewolkt, in de middag op steeds meer plaatsen de zon.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 You won't back me down. On these open streets, it's just my face. that's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.